uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij de John Frostbrug in Arnhem hebben duizenden mensen het concert bijgewoond... na aanleiding van 75 jaar Market Garden. Dat offensief van de geallieerden in 1944 had een einde moeten maken aan de Tweede Wereldoorlog... maar dat mislukte. Het is vanavond in de Eusebiuskerk in Arnhem herdacht... met veel hoge gasten zoals commandant der strijdkrachten Bauer... enkele ministers, eurocommissaris Timmermans en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Minister Grapperhaus bedankte de geallieerde strijders... en zei dat onze rechtsstaat krachtiger is dan ooit... en dat we die vastberaden zullen verdedigen. Hij verwees daarmee ook naar de moord op de Amsterdamse advocaat Wiersum... die waarschijnlijk door een criminele bende is doodgeschoten. In Den Haag hebben zich vier jongens bij de politie gemeld... vanwege de mishandeling van een 71-jarige man. Dat gebeurde maandag. De man was nog in staat om naar huis te lopen, maar werd daar onwel en overleed later in het ziekenhuis. De jongens die zich hebben gemeld zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze zijn aangehouden. In de zaak zitten nu vijf jongens vast. Woensdag meldde zich al een jongen van 14 en zijn voorarrest is vandaag verlengd. De politie onderzoekt nog wat de jongens hebben gedaan en zoekt ook nog naar getuigen. De douane heeft in de nacht van woensdag op donderdag honderden kilo's cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. 450 kilo harddrugs zaten verstopt in een container met zakken straalgrit. Het zijn korrels die onder meer worden gebruikt om roest of verf te verwijderen. De container kwam uit Brazilië en was voor een bedrijf in Rotterdam. Volgens het OM had dat bedrijf niets met de smokkel te maken. De drugs zijn vernietigd, voor zover bekend is nog niemand opgepakt. Het weer vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig, droog bij 21 tot 25 graden. Zondag nog een graadje warmer, maar dan is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege wegwerkzaamheden staat er file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. De hoofdrijbaan is daar dicht en het kost je 10 minuten extra reistijd.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 la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta, mami. tan perfecta que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Show me a piece of your heart, a piece of your love.